Amsterdam vermuiden slot 3. Op de A16 Breda-Rotterdam, na een ongeluk voor knooppunt de Brechtseplein 6 kilometer. Verkeer kan beter omrijden via knooppunt Ridderkerk en dan rijden via de Benelux-tunnel. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij knooppunt Rijnsweert 2 kilometer.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 the rocket Burning up with good ass feel to the beat I feel the sound song buzzing in my head my head like a bomb down Listen to the beat Feel the sound song buzzing in my head My head like a bomb down Beat I feel the song sound buzzing in my head My head like a bomb down Listen to the beat beat Feel the song sound buzzing in my head 就。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 If love and peace is so strong, why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 When love me, that wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround.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 You know I want you. Oh, mercy, mercy, the man them inna the party, party, party. The whole of them sexy, sexy. Watch them just a follow me, follow me, follow me. Everywhere me go, the man a rush me. Yes, I for pretty boy, I want to love me. I mean. for me Have I told you how good it feels to be me? parole nuove per alternarmi i suoi silenzi. Saprò cambiare la mia vita seguendo il ritmo della sua, trovando il cercare nei miei sogni le chiavi che apriranno i suoi per imparare a rispettare questa inquietudine tra noi. Poi strapperò dalle mie labbra le cose che non osavo dire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 dietro compresso se ne vanno via del lei per lei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 Dik Hark met het NOS Journaal. In Syrië is een VN-delegatie aangekomen die gaat bekijken welke hulp de bevolking nodig heeft. In het land wordt al maanden gedemonstreerd tegen het bewind van president Assad en ordentroepen treden hard op tegen de betogers. De Syrische regering heeft de VN beloofd dat de delegatie kan gaan en staan waar ze wil. Bij protesten kwamen vrijdag zeker 40 mensen om. De VS en Europa willen dat de sancties tegen het Assad-regime worden aangescherpt. President Assad zal daar vanmiddag op reageren in een interview met de Syrische staatstelevisie. En zal ook nieuwe hervormingen aankondigen. De man uit Apeldoorn die gisteren zwaar gewond raakte op het terrein van vliegveld Teugen is in het ziekenhuis overleden. In de nacht van vrijdag op zaterdag liep hij ernstig hoofdletsel op toen hij van de trekhaak van een auto viel die op dat moment over de taxibaan van het vliegtuig reed vliegveld reed. De man van 34 was na een feest op Teugen de landingsbaan opgelopen. Dat kon omdat er s'nachts geen vliegverkeer is. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat de bestuurder van de auto niets te verwijten valt. Hij was aangehouden, maar is inmiddels weer op vrije voeten. In Amersfoort heeft de politie een vader en moeder uit Putten aangehouden die hun kinderen in een te warme auto hadden achtergelaten. De drie kinderen, een baby van een paar weken oud, een van 14 maanden en een tweejarige peuter, waren aan het huilen en trokken zo de aandacht van omstanders. Die waarschuwden de politie die de drie jonge kinderen uit de auto haalde en onderbrachten bij bureau jeugdzorg. Volgens de politie stonden de ramen van de auto een klein beetje open, maar hadden de kinderen het zichtbaar warm. Het weer vanmiddag toenemende kans op onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Met veel wateroverlast, zware tot zeer zware windstoten en hagel. Temperatuur 23 graden tot 28 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen zonnig en overwegend droog. En het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A20 hoek van Holland Gouda bij knooppunt de Brechtseplein 2 kilometer.